zijn dan gedacht. Voor dat onderzoek werden ongeveer duizend eerstejaarsstudenten ondervraagd. Ze drinken meer dan hun leeftijdsgenoten, gemiddeld zo'n 10 glazen per week, maar ze gedragen zich volgens de onderzoekers keurig. Ook wordt er bijna geen harddrugs gebruikt en is er weinig agressie. De ondervraagden zeiden dat hun medestudenten veel drinken, maar in werkelijkheid valt dat volgens de onderzoekers erg mee. Het weer vanochtend zwaar bewolkt in het noorden wat regen. In de middag af en toe zon en ook een losse bui.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 No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? You would be in paradise and put up a fucking lie. fait And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise, put up a parking lot And now, now, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise, put up a parking lot to put up a parking lot.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 Het is de eerste keer dat een Nederlands staatshoofd een formeel bezoek brengt aan een land in de golfregio. De koningin heeft samen met prins Willem-Alexander en prinses Maxima... eerst een ontmoeting met de emir Sheikh Khalifa Al-Thani. Na de lunch voegt het gezelschap zich bij de delegatie van het Nederlandse bedrijfsleven... die onder leiding staat van minister Verhagen van Economische Zaken... en VNO-NCW-voorzitter Wientjes. Het doel is om nieuwe handelsovereenkomsten te sluiten in Qatar. Gisteren dineerde de koningin bij de sultan in Oman. Dat was een privébezoek. Wat daar zoal is besproken blijft geheim. Heerenveen krijgt een nieuw TIOF-stadion. De huidige schaatstempel is sterk verouderd en aan vernieuwing toe. Renovatie is geen optie, omdat de Nederlandse wedstrijdschaatsers zich dan niet meer goed in Nederland kunnen voorbereiden op alle toernooien. Het nieuwe TIALF moet verrijzen naast het Abelensra-stadion van eredivisieclub Heerenveen en is in 2015, als alles goed gaat, klaar. Er zit nog wel een addertje onder het gras, het complex kost 100 miljoen euro en dat bedrag moet nog bijeen worden gebracht... Een lobbyclub onder leiding van KNSB-voorzitter Doekle Terpstra gaat op zoek naar geldschieters. Het beeld van de feestende en bierdrinkende student klopt niet. In een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en de politie staat